Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De EU is het eens geworden over het uitbreiden van de sancties tegen Rusland. Het wordt onder meer moeilijker voor Russische bedrijven om geld te lenen in de EU. De export van militaire goederen en hoogwaardige technologie wordt verder beperkt. En verder zijn er nog eens twintig Russen en Oekraïense opstandelingen op de zwarte lijst geplaatst. De maatregelen moeten maandag van kracht worden. Volgens diplomaten is er veel onvrede over de hulp van Rusland aan de opstandelingen in Oekraïne. Een kwart van de eierboeren in Nederland dreigt failliet te gaan, zegt landbouworganisatie LTO Nederland. Dat komt door de eierprijs, die al lang erg laag is, in combinatie met duur kippenvoer. Ook hebben veel eierboeren geen financiële buffers meer. Ze hebben moeten investeren in nieuwe stallen omdat de legbatterij sinds 2012 verboden is. Tegelijk is ook de concurrentie toegenomen, vooral in Duitsland dat een belangrijke afzetmarkt is. De sportkeuring van mannen boven de 45 jaar lijkt tekort te schieten. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Ruim 345-plussers die zonder problemen door de sportkeuring waren gekomen, kregen een CT-scan. Bij 17% bleek dat de kransslagaders waren vernauwd, waardoor ze een hogere kans liepen op een hartstilstand. De onderzoekers adviseren om de sportkeuring van 45-plussers aan te vullen met een CT-scan. De regering van Sierra Leone legt over twee weken het land vier dagen helemaal plat om de verspreiding van het ebola-virus te stoppen. De inwoners van het West-Afrikaanse land mogen in die vier dagen hun huis niet uit. Hulpverleners sporen dan mensen op die symptomen van ebola vertonen. Sinds het begin van de ebola-epidemie zijn in Sierra Leone bijna 500 mensen overleden. In heel West-Afrika heeft het virus meer dan 2000 levens geëist.